De verdachte riep een aantal keer Allahu Akbar. Bij het steekincident kwam een Rotterdammer van 32 om het leven. Een Zwitserse man van 33 raakte gewond, maar is inmiddels uit het ziekenhuis. Ook de verdachte zelf raakte gewond. Israël heeft een grote aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens de Libanese overheid zijn er zeker drie doden en 17 gewonden gevallen. Dinsdag ontplofte er in Libanon ook al duizenden piepers en een dag later portofoons. Correspondent Daisy Moore is wel wat gewend, maar deze week is wel erg heftig. Ja, ik heb hier de afgelopen 22 jaar al veel gezien. De oorlog van 2006, maandlange oorlog tussen Israël en Hezbollah. Liquidaties van Syrische uh, eh, anti Syrische kopstukken, economische crisis, de explosie in de haven van Beirut natuurlijk. Maar dit is wel heel extreem sinds eh, dinsdag. Eigenlijk hebben veel mensen hier omheen eh, het gevoel dat ze in een film terecht zijn gekomen. Hezbollah vuurde vandaag zo'n 140 raketten af op Israël. Volgens het Israëlische leger raakte niemand gewond. En het is 80 jaar geleden dat de geallieerden Nederland probeerden te bevrijden van de Duitsers met operatie Market Garden. Vandaag werd in Nijmegen de Waaloversteek nagespeeld. Via die rivier slaagden de geallieerden erin om de Waalbrug te veroveren. Vandaag werd die actie niet alleen nagespeeld, maar ook herdacht. Deze heldendaad, beste mensen, dames en heren, redden vele Nederlanders... maar kostte vele Amerikaanse soldaten en hun familie ook veel leed. Wij zijn hen allen immens dankbaar voor het offer dat zij brachten... voor inmiddels 80 jaar vrijheid voor Nijmegen en haar omgeving. Ja, het hele weekend staat in het teken van de herdenkingen van Market Garden. En daar hebben ze op zich goed weer bij hoor. Vanavond en vannacht blijft het droog. Er is nog veel zon en het koelt af naar een graad of 13. Morgen hetzelfde weerplaatje als vandaag. Zon en een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 De steekpartij gisteravond in Rotterdam was mogelijk een terroristische aanval. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 22-jarige man van moord en poging tot moord met een terroristisch motief. Al sluit het OM andere motieven ook nog niet uit. Een vrouw uit Hardingsveld-Giessendam die haar eigen zoon doodde... is veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechter heeft de 37-jarige vrouw de jongen van 9 niet in een opwelling gedood, maar deed ze dat bewust. Israël heeft een grote aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanon zijn er zeker 9 doden en 59 gewonden. Doelwit zou een hooggeplaatst Hezbollah-lid zijn. Het is niet duidelijk of hij ook onder de slachtoffers is. Het weer, het wordt morgen zonnig en droog bij 20 tot 25 graden.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 Uh. Those flashing lights seem to cause a tear. Cause a tear. The way they hit, I have to stop and stay. Stop and stay, yeah. She's got me love from everywhere. She's bad and she knows. I think that she knows.